Kees Groot met het NOS-journaal. Turkije neemt van visumvrij reizen voor Turken. Dat heeft de Turkse president Erdogan gezegd op een VN-bijeenkomst in Istanbul. Het afschaffen van de visumplicht voor Turken is een van de belangrijkste onderdelen van het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije. Erdogan had gisteren een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Merkel. Volgens haar kan de visumplicht voor de Turken vooralsnog niet worden geschrapt, omdat Turkije niet aan alle eisen voldoet. Rusland wil met Koerdische troepen en de coalitie onder leiding van de VS overleggen over een aanval op de Syrische stad Raqqa, die in handen is van IS. Volgens minister Lavrov kan de stad sneller worden bevrijd als militairen van verschillende troepen met elkaar samenwerken. Koerdische strijders hebben vandaag een groot offensief aangekondigd. Met flyers hebben ze inwoners opgeroepen om Raqqa te verlaten. Pakistan kan de dood van Taliban-leider Mullah Akhtar Mansour niet bevestigen. Zijn lichaam is door de droneaanval onherkenbaar verbrand. De identiteit van de doden moet worden bepaald met behulp van DNA-onderzoek, heeft de Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Hij herhaalde het standpunt van zijn regering dat de Amerikaanse aanval op Pakistaans grondgebied indruist tegen het internationaal recht. Mansour werd zaterdag geraakt terwijl hij in een auto reed. Volgens de VS waren er concrete aanwijzingen dat hij betrokken was bij het voorbereiden van aanslagen op Amerikaanse militairen. Door strengere controles op de Middellandse Zee verdrinken er minder bootvluchtelingen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM in Genève, zijn er dit jaar bijna 1400 vluchtelingen omgekomen bij hun oversteek naar Europa. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er bijna 1800. Het weer, vanavond minder wind en het koelt af naar een graad of 10. Morgen op sommige plekken een enkele bui. De zon schijnt wat vaker en het wordt wat warmer bij 16 tot lokaal 19 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspitsfiles in de Randstad lossen nu snel op, maar ze staan vooral nog rond Amsterdam en Utrecht. Deze springen eruit. De A1, Amsterdam-Amersfoort, daar ligt wat puin op de vluchtstrook en dat levert bij Eembrugge 4 kilometer file op. Op de A10 Zuid richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Amstel Business Park en knooppunt De Nieuwe Meer 5 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Den Haag nog langzaam rijden bij Nieuwegein, maar dat begint op te lossen. De A27 bij Utrecht staat behoorlijk vast richting Almere tussen knoop het Rijnsweert en Hilversum 10 kilometer. De linkerrijstrook is dicht, omrijden kan via Amersfoort.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 I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. Miss Jackson. I am for real. Never meant to make your daughter cry. apologize Me and your daughter got a special thing going on.